Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In bijna 40 strafzaken doen officieren van justitie anoniem hun werk. Dat doen ze omdat er bedreigingen zijn vanuit criminelen. In plaats van hun naam boven een dossier staat er een nummer. Idioot vindt deze hoofdofficier. Het is natuurlijk van de gekken dat je de mensen die dat werk doen voor ons allemaal dat je die moet gaan beveiligen of dat je moet gaan nadenken hoe kunnen we ze nou eh, beperkt herkenbaar eventueel op die zitting brengen. Ja, het is van de gekken. Maar helaas wel noodzakelijk vindt het Openbaar Ministerie. Niet alleen de namen van officieren worden weggehaald. Het gebeurt ook bij ooggetuigen en agenten. Ook mogen rechters soms niet meer in beeld komen. Op een bungalowpark in Wiegen in Gelderland is een grote brand uitgebroken. Hoe de boel in brand kon vliegen is niet duidelijk. Er is in elk geval niemand gewond geraakt. Wel zijn meerdere vakantiehuisjes helemaal afgebrand. En KLM houdt zich niet aan de coronasteunregels. De vliegmaatschappij kreeg tijdens de coronacrisis miljarden van het kabinet. Maar dan moesten ze wel gaan bezuinigen. Dat gaat nog niet echt lekker, zegt de toezichthouder. KLM geeft juist meer geld uit, vooral aan salarissen. Terwijl ze nog 631 miljoen euro aan steungeld moeten terugbetalen. 1 op de 10 meisjes en vrouwen heeft niet genoeg geld om tampons of maandverband te kopen. En daarom kwamen studenten van de Universiteit Amsterdam afgelopen week in actie. Ze deelden doosjes met menstruatiespullen uit aan kroegen en restaurants. Ik doe eigenlijk mee aan deze actie omdat het mij toch erg aangrijpt. Ik heb zelf ook een vriendin en het is meer de schok die ik kreeg. Ik, ik denk dat wat er moet veranderen is net als in Schotland, dat het gratis moet zijn overal. Deze vrouw is er in elk geval blij mee. Als je gaat lunchen en je bent je tampon vergeten bijvoorbeeld. Dus dan is het wel fijn als het er gewoon ligt. En dan hoef je niet uh, de walk of shame naar buiten te maken en te vragen aan, eh, aan personeel eh, of er iets beschikbaar is. Ook is er een speciale menstru map waarop je kan zien waar in Amsterdam de gratis tampons en maandverband liggen. En het weer nog. In het noorden is er af en toe een bui. Maar er zijn ook veel opklaringen vandaag. Het is wel aan de frisse kant. Maximaal een graad of 15. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Soest en Naarden 6 kilometer file. Vertraging is daar 10 minuten. Staat ook 10 minuten vast op de A10, de ring van Amsterdam... aan de oostkant van de stad tussen Zeeburg en Amsterdam Rivierenbuurt.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 Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand a rock was formed when we held hands. Sunny, so true. I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face.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 When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths She's a 90s supermodel uh, Way back in high school when she was a good Christian I used to know her, but she's got a new best friend A drag queen named the Virgin Mary takes confessions She's a 90s supermodel Yeah, she's a master She has to her boyfriend is a rock and roll.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 Un, dos, tres, un pasito para atrás. maar je trekt de hele boel overhoop. Je gaf me twee zoenen, een handje losse schroeven en het laatste zetje van mijn geloof. Ja, niet dat ik ooit echt ergens in heb geloofd. Het is meer gewoon, gewoon wat licht in mijn hoofd. Ik leefde solistisch, individualistisch, dacht ik mis niets maar sinds een paar dagen zijn al die idealen nu dus officieel geen stuiver meer waard. Als ik alleen al naar je kijk, dan hoor ik engelengezang. Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine. En jij houdt aan je aansteken bij. oh halleluja Dat voelt behoorlijk goed, ja dit heb ik dus al die jaren gemist Tot grote hoogte, de hemel te open Ook al ben ik overtuigd is. Maar sinds een dag of wat geleden weet ik even niets meer zeker Dat is niet per se per toeval ontstaan Ik weet elke dag een keer of drie op mijn cultuur omhulde knieën Dat je nooit meer uit mijn buurt weg zou gaan mij al aanraakt hoor ik engelen gezang. Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh heb je nog wat liggen voor mij? Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine. En jij houdt daar je aansteken bij. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria. Al waar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevorderen. Ja precies, alsof er een engeltje in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde... kreeg ik nu bakken aan amoureus geweld over campagne en kanterieën. Een beetje liefde, een beetje liefde. Hart van benzine, een beetje kerosine. En dan hou jij lachend een politie bij.